Jonge daklozen kunnen daardoor vaak niet meteen geholpen worden. Jeremy en Roel zitten in een crisisopvang. De tweelingbroers vluchten vorig jaar uit huis omdat ze zich niet veilig voelden. En we hadden ook bijvoorbeeld de momenten gehad dat we bijvoorbeeld naar boven liepen. En toen woonde mijn moeder, ja, die woonde toen nog boven, want ja, zij sliep eigenlijk altijd op de bank. Maar toen ze nog boven een paar eh, slaapkamers liepen, uh, vonden ook bijvoorbeeld eh, borden met rietjes en scheermesjes en ja, cocaïne. Ja, mogelijk speelt corona een rol bij de langere wachtlijsten. Jongeren zaten meer thuis en daardoor kon de boel sneller uit de hand lopen. Ook konden ze tijdens de lockdowns minder makkelijk bij anderen terecht. Bij een kippenbedrijf in Lunteren in Gelderland is vogelgriep ontdekt. 5000 kippen worden gedood en ook de dieren op zeven andere pluimveebedrijven in de buurt worden geruimd. Landbouwminister Staghouwer zegt dat we er rekening mee moeten houden dat de vogelgriep ook de rest van het jaar in Nederland is. Bij een brand in een kerk in Egypte zijn minstens 41 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Er zaten 5000 mensen in de kerk toen de brand begon. Bezoekers renden in paniek naar buiten en veel mensen zouden vertrapt zijn. En Ajax heeft weer drie punten te pakken. De ploeg speelde net thuis tegen Groningen en kwam snel op voorsprong. Maar raakte die vervolgens binnen een paar minuten ook weer kwijt. Ja, daar is de 1-1 al. En Gonge die heel goed aan het werk wordt gezet door Strand Larsen. En in de 16 helemaal vrij kan inschieten in de lange hoed. Pas weer kansloos. Ja, Ajax staat gewoon echt te slapen hier. Dat is een tegenvaller voor de Amsterdammers. 1-1. Ja, uiteindelijk werden ze alsnog wakker. En hoe? Het werd uiteindelijk 6-1. Daardoor komt de Ajax op gelijke hoogte met koploper PSV. FC Twente heeft ook gespeeld. Ze wonnen met 3-0 van Fortuna Sittard. En NEC won uit tegen Volendam. Daar werd het 1-4. Het weer vanavond lokaal kans op een onweersbuitje. Morgen opnieuw veel zon, ook wat wolken en iets minder warm dan vandaag bij 25 tot 29 graden.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 Maar wanneer je praat over je zorgen, is het nooit te laat, ik zal je horen. Hoop is, weet je nog wat hoop is? Ben je vaak alleen tussen de mensen, niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen en gedachten je verstoort Hou me vast, ik kan je dragen Tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten Ik luister naar je elke keer Als jij nog steeds je schaduw draagt Kom dan naast me staan Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan jij dat hebt gedaan, om welke reden. Vieren, wat zoveel nog te vieren. Als je dat vergeet, mag jij me vragen. Hoe ik dat toen deed in mijn verhalen. Maar als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen, gedachten je verstoort.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 somewhere het zijn issues. Ze zegt het ligt aan jou, maar het is you. Ben een prins, deze baggy heeft paardenkracht. Hoogmoedig, ja dat was ik in de lage klas. Nu share ik zit rechts onder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en we flexen. Wat ga ik doen met die stek? Ja we flexen. Het is boef op de trek, denk je dat ik om de shine geef? Hoe is ben je gek? Wat ga je in?